12 uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam gaat wel door, maar zonder publiek. Dat heeft voorzitter Gerdy Verbeet van Nationaal Comité 4 en 5 mei gezegd in Met het oog op morgen. De precieze invulling van de herdenking is nog niet bekend... maar het staat vast dat de koning een toespraak geeft. Het comité zoekt nog naar manieren om de rest van Nederland... bij herdenking en bevrijdingsdag te betrekken. Bijvoorbeeld, zo suggereerde Verbeet, om een Nederlandse vlag op te hangen. Eerder vanavond bepaalde het kabinet dat vergaderingen, evenementen en andere bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Dit om het coronavirus te bestrijden. Wie met meer dan drie mensen op straat loopt en onvoldoende afstand houdt kan honderden euro's boete krijgen. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om straten, parken en stranden af te sluiten. Scholen en onderwijsbonden dringen aan op een snel besluit over het doorgaan van schoolexamens en eindexamens. De AOB roept ouders op kinderen desnoods morgen thuis te houden als die een schooltoets hebben. Sommige scholen hebben inmiddels zelf al besloten examens uit te stellen. De Nederlandse Zwembond en de Basketbalbond hebben alle lopende competities voor dit seizoen beëindigd. Voetbalbond KNVB overlegt morgen met de ere en de eerste divisie. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn strengere maatregelen aangekondigd. Per direct mogen Britten alleen de deur uit als het echt niet anders kan, zei premier Johnson in een tv-toespraak. Een reden om wel het huis te verlaten is bijvoorbeeld het kopen van eerste levensbehoeften. Verder mogen mensen nog maar met maximaal één ander tegelijk de straat op, uitgezonderd gezinsleden.